De raket werd volgens het Israëlische leger onderschept door een Israëlisch afweersysteem. Er zijn geen meldingen van gewonden. Toen het gevaar geweken was, kwam de premier weer terug. Netanyahu was op campagne in het zuiden van Israël. Morgen zijn er verkiezingen voor het leiderschap van zijn Likud-partij. De Italiaanse minister van Onderwijs stapt op... uit onvrede over het budget van zijn ministerie. Dat meldt persbureau Reuters. Bij zijn aantreden in september zei minister Fioramonti al dat hij zou opstappen... als het onderwijsbudget niet met 3 miljard euro zou worden verhoogd. Volgens Fioramonti is het geld nodig om Italiaanse scholen en universiteiten te verbeteren... Zijn ontslag is een klap voor het Italiaanse kabinet... dat nog geen vier maanden geleden werd geïnstalleerd. De bouwers van het Vreugdevuur in Scheveningen organiseren zaterdag een fakkeloptocht. Die moet in de plaats komen van het Vreugdevuur dat is verboden. De bouwers van het Vreugdevuur hebben zich neergelegd bij de afwijzing van de vergunning. Het is onduidelijk of de gemeente Den Haag voor de fakkeloptocht wel een vergunning verleent. Mogelijk kan de Notre-Dame in Parijs niet worden hersteld. Daar is volgens de aartspriester van de kathedraal 50% kans op. In de kerk staan stijgers die daar al voor de brand in april waren geplaatst voor restauratiewerk. De kans bestaat dat die stijgers instorten en dan het deel van de kerk beschadigen dat nu nog overeind staat.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 En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie hem zand? zei Marjolein. En toen zij Maria mocht spelen, hoopte ik dat ik Jozef mocht zijn. Maar natuurlijk werd Peter weer fijne dagen. Met ZFM. Hele fijne dagen. so. Let kiss goodnight.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 On Christmas Day, we walk out in the snow, and under the mistletoe, give my heart away. you're here with me. Miracles happen on this Christmas Eve. het ritme van de kerst. snowy streets all around the world. Happy faces everywhere, but you're back.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 Christmas, they sold me a siren night. They told me a fairy story till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas. And I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn. And I saw him in through his disguise. on Christmas Eve. I just called to say, wish you were here with me. And I want you to know that my love is pure as Christmas snow. I'll dream all night snow comes down tomorrow morning when those church bells sound I want you to know that my love is pure as Christmas snow You're gonna find your presents underneath the Christmas tree. I know they can't take the place of me. ZFM stuur je allemaal fijne dagen en...